Annette Schut met het NOS Journaal. Orkaan Milton is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Florida. Daar zijn inmiddels windsnelheden tot zeker 200 km per uur gemeten. Die veroorzaakten de afgelopen uren al een reeks tornado's. Bij zo'n tornado in St. Lucie kwamen volgens een lokale nieuwszender meerdere mensen om het leven. Ook zouden zeker 125 huizen zijn verwoest. Naar verwachting trekt Milton de komende uren over de grote steden Tampa en Orlando. Gevreesd wordt vooral voor overstromingen. Vanwege het noodweer zitten zeker anderhalf miljoen huishoudens zonder stroom. Bijna driekwart van de populaties wilde dieren is de afgelopen halve eeuw verdwenen, meldt het Wereld Natuurfonds. Wereldwijd zijn de populaties van veel soorten gemiddeld met 73 afgenomen. De grootste dalingen zijn gezien in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Vooral vissen en amfibieën hebben het zwaar. Daar was een afname van gemiddeld 85 procent. Onder meer door het verlies van leefgebied en klimaatverandering. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn de komende paar jaar cruciaal om verder natuurverlies te stoppen. In Amsterdam-Oost is vannacht een motorrijder omgekomen nadat hij van de weg was geraakt. Het is onduidelijk hoe dat is gebeurd. Volgens de politie werd de bestuurder voorafgaand aan het ongeluk mogelijk kort achtervolgd. Maar veel is nog onduidelijk. Premier Schoof wil dat het kabinet beter na gaat denken over bijbanen van leden van de koninklijke familie. Het gaat om de leden die geen toelage krijgen van de staat, zoals prinses Laurentien en in de toekomst ook de prinsessen Alexia en Ariaan. Volgens Schoof moet voortaan voorkomen worden dat leden van het koninklijk huis tegenover het kabinet komen te staan. Het weer, de dag begint bewolkt en het regent op veel plaatsen. Langs de kust staat daarbij een harde wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar kan het ook hier en daar regenen. Het wordt maximaal 14 graden.